Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Den Haag staat vandaag in het teken van de algemene politieke beschouwingen. Het is een van de belangrijkste dagen in de politiek. De Tweede Kamer bespreekt de Prinsjesdagplannen. Onze verslaggever Roel Bolsjes heeft de debatten gevolgd. En Roel, waar is het vandaag allemaal over gegaan? Ik heb eh, van alles voorbij horen komen eh, vandaag. Het ging over migratie en asiel. Het ging over fossiele, fossiele subsidies en hoe je die eventueel kan afbouwen. Maar een groot deel van het debat ging over bestaanszekerheid. Of mensen genoeg geld in de portemonnee hebben voor de boodschappen. Maar ook om betaalbaar te kunnen wonen. Het kabinet heeft 2 miljard euro extra uitgetrokken voor de mensen met de laagste inkomens. Maar verschillende partijen die zijn vandaag op zoek naar of er meer in zit voor bijvoorbeeld mensen met een middeninkomen. Nog de hele middag en ook morgen wordt er in de Tweede Kamer gepraat over de plannen. Israël heeft de grens met de Gazastrook gesloten. Het gebeurde na dagen van Palestijnse protesten... waarbij een dode viel en verschillende demonstranten gewond raakten. Ook kwamen zes Palestijnen om het leven bij invallen van Israël. Volgens dat land zijn de invallen nodig omdat vanuit de kampen aanvallen op Israël worden voorbereid. Het aantal explosies in Nederland blijft stijgen. Het zijn er dit jaar al meer dan vorig jaar. De teller staat op 358 explosies. En vorig jaar waren dat er in totaal ruim 200. Meer dan de helft was in Amsterdam en Rotterdam. Maar ook huizen en bedrijven buiten de grote steden zijn steeds vaker doelwit. En vond je de troonrede van gisteren lastig te volgen? Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt... ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land... met goede voorzieningen en een sterke economie... ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen. Nou, je bent niet de enige als je dit allemaal vage taal vindt. De speech van de koning was dit jaar nog moeilijker dan normaal, zeggen onderzoekers. Ze analyseerden de tekst met speciale software. De tekst van Willem-Alexander scoorde 58 punten... terwijl een simpele tekst, zoals Jip en Janneke, rond de 10 punten scoort. Volgens de experts zaten er veel onbekende en vage woorden in de speech... en ook waren de zinnen lang. Het weer, het is grijs, maar ook droog en af en toe wat zon, maximaal 22 graden. Morgen flink wat regen dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopen De Hoek en Sveen, 10 minuten vertraging.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 Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Thank you Zandvoort en de regio.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 Een man die begin dit jaar in Den Haag een huisarts neerstak... heeft daarvoor tbs met dwangverpleging gekregen. Ook moet hij de arts een schadevergoeding betalen van 75.000 euro. De hond die vorige maand een kind doodbeet in een flat in Emmeloord is afgemaakt. Deskundigen hebben de hond beoordeeld. En de officier van justitie heeft vervolgens besloten dat het dier een spuitje moest krijgen, meldt Omroep Flevoland. Het weer droog, maar bewolkt. Het wordt vanavond niet kouder dan een graad of 17. Morgen regen en rond de 18 graden.